Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Servië zijn de afgelopen avond tienduizenden mensen de straat op gegaan... om te protesteren tegen geweld. Ze eisen het aftreden van president Vucic en een aantal ministers. De minister van Onderwijs is al afgetreden... maar dat vinden de demonstranten niet genoeg. Het was het vierde grote protest in vier weken. Aanleiding voor de protesten zijn twee schietpartijen begin deze maand... waarbij 18 mensen om het leven kwamen. In een plas in de buurt van Roermond is een 41-jarige man verdronken. De man zat met familieleden op een boot toen er een telefoon in het water viel. De man sprong er achteraan, maar kwam niet meer boven water. Na ruim een kwartier werd de man bewusteloos uit het water gehaald door de brandweer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Een grote groep Duitsers die in Rusland wonen moeten binnenkort dat land uit. Dat schrijft de Süddeutsche Zeitung. Het zijn onder andere medewerkers van het Goethe-instituut in een aantal Russische steden... en leraren van een Duitse privéschool. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Rusland een maximum heeft ingevoerd... voor het aantal Duitse werknemers in Rusland. Dat zou een reactie zijn op het naar huis sturen van Russische medewerkers van veiligheidsdiensten in Duitsland. Op het filmfestival in Cannes is de Gouden Palm gewonnen door Anatomy of a Fall van de Franse regisseur Justine Trier. Het is voor de derde keer in de geschiedenis van het festival dat een vrouw de prijs wint. Anatomy of a Fall gaat over een schrijver die probeert te bewijzen dat ze niet schuldig is aan de dood van haar man. Trier kreeg de Gouden Palm uitgereikt van de inmiddels 85-jarige Jane Fonda. Het weer helder, maar vannacht vanuit het noorden wat wolken. Minima tussen de 6 en 9 graden. Morgen zonnig, maar ook wat bewolking. Het wordt dan 18 tot 24 graden.